Gert met het NOS Journaal. Op het EK voetbal in Duitsland is de wedstrijd Duitsland-Denemarken... na ruim een half uur in de eerste helft onderbroken... vanwege onweer, regen en hagelstenen. Het is nog niet bekend hoe laat de wedstrijd in Dortmund wordt hervat. Regerend kampioen Italië is in de achtste finales van het EK uitgeschakeld door Zwitserland. De Zwitsers waren veel sterker en wonnen met 2-0. Voor het eerst in ruim drie weken rijden er weer vrachtwagens met hulpgoederen... die via de kunstmatige pier voor de Gazastrook aan land waren gebracht. Dat meldt de VN. De distributie werd op 9 juni om veiligheidsredenen opgeschort. De afgelopen weken zijn er veel hulpgoederen over zee aangevoerd... die niet in het gebied konden worden verspreid. Een woordvoerder van de VN spreekt nadrukkelijk van een eenmalige operatie... om het strand weer vrij te maken. De aanvoer over zee verloopt moeizaam mede door slecht weer. Servië onderzoekt of de man die vanmiddag bij de Israëlische ambassade in Belgrado... een agent beschoot met een kruisboog, banden had met islamitische terreurgroepen. Volgens de autoriteiten gaat het om een 25-jarige Servier die zich had bekeerd tot de islam. De agent die gewond raakte bij de aanval slaagt erin de aanvaller dood te schieten. Op de Silvretta-horn in de Zwitserse Alpen is een Nederlander verongelukt. De man van 69 maakte bij een bergwandeling een val van 200 meter. Zijn lichaam werd geborgen met een helikopter. Minister Ollongren heeft in een toespraak op Veteranendag gezegd... dat 80 jaar na de geallieerde invasie in Normandië... de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat... en dat militairen hard nodig zijn. Dat was een verwijzing naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het weer, buien. Alleen in het noordwesten en op de Wadden blijft het waarschijnlijk droog. Het zuidoosten maakt kans op onweer, hagel en plaatselijk wateroverlast. Morgenochtend breekt vanuit het westen de zon soms even door. Later gevolgd door buien. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Zie just how to whisper, and I know just how to cry.